Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Honderden passagiers van vijf Eurostar-treinen hebben urenlang vastgezeten... omdat het vermoeden bestond dat er migranten op het spoor liepen. Vier treinen stonden aan de Franse zijde van de kanaaltunnel vast, de vijfde aan de Britse kant. Een passagier zegt dat ze vier uur stil hebben gestaan. Sommige inzittenden kregen het moeilijk, het was warm en de ventilatie in de trein werkte slecht... Aan de Franse kant van de kanaaltunnel in Calais verblijven zo'n 3000 vluchtelingen die proberen om stiekem via treinen of vrachtwagens naar Groot-Brittannië te komen. De explosie van maandag in een chemische fabriek in China heeft vijf levens geëist. Eerst werd gedacht dat er helemaal geen doden waren gevallen. De ontploffing gebeurde laat op de avond in de stad Dongjing in de oostelijke provincie Shandong. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het was de vierde explosie bij een chemisch bedrijf in korte tijd in China. Het zwaarste ongeluk gebeurde vorige maand in Shenzhen... toen meer dan 150 mensen om het leven kwamen. Op Rotterdam de Heek Airport kunnen vandaag weer normaal vliegtuigen vertrekken en landen. Het vliegverkeer in Rotterdam lag een groot deel van de avond stil. Een klein vliegtuig had een buiklanding gemaakt omdat het landingsgestel niet was uitgeklapt. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het toestel is weggehaald zodat het vliegverkeer in Rotterdam vandaag weer volgens schema kan verlopen. Justitie in Groningen looft 10.000 euro uit voor de tip die leidt naar de afperser van supermarktketen Jumbo. De afgelopen weken zijn honderden tips binnengekomen, maar dat heeft nog niet geleid tot een doorbraak. In mei, juni en juli kwam een aantal bomdreigingen binnen bij Jumbo-filialen. Eerst waren alleen winkels in Groningen het doelwit, later ook een in Zwolle. Het weer, opklaringen, maar langs de kust mogelijk nog een buitje. Minima van 14 graden in het noordwesten tot plaatselijk 9 graden in het oosten van het land.